This, this, this is about to go down. Hi, this is Calvin Harris. Hey, this is Mel P. Hi, this is Chris Lake. Hi, it's Cole Shield. Hey, this is John Summit. The biggest DJs in the mix. 538 Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. Deze week een jonge artiest met heel veel ervaring. We have our favorite Dutch boy. Makes the noise for Luke Van Hij is pas 29 jaar, maar behoort al jaren tot de top van de Nederlandse house- en tech-house scene. En dankzij een krantenwijk kocht hij zijn eerste DJ-set. Want muziek, daar zag hij wel toekomst in. En eerlijk is eerlijk, met een operazangeres als moeder en een muziekdocent als vader kon dat bijna niet anders. Ja, eh, ik denk wel dat mijn beroep eh, invloed heeft gehad op wat Luc doet. Ik, nam dingen mee naar huis, ik liet dingen horen, ik nam hem mee naar concertjes. Als ik iets heel mooi vond, dan laat ik het ook even aan Luc horen, dat doe ik nog steeds. Luc weet overal ter wereld wereld mensen te laten dansen. Met zijn 4x4 beats. Zijn eigen tracks verschijnen op iconische labels. En krijgen support van de grootste namen in de scene. I'm with Luke Van Dijk. Luke Van Dijk! Ook hier in Nederland is deze man te vinden. En later dit jaar staat hij weer op Digital en Audio Obscura Festival. Maar vanavond is hij hier, want hij verdient een spotlight. Nu in de Dance Department Hotmix. Luc van Dijk. Now dance, baby. Just dance, baby. Nobody knows, knows my mission in this music. Only you can feel where I'm coming from, where I'm coming dance, baby. myself. zaterdagavond van 538. Je luistert naar de exclusieve hotmix door de Hilversummer Luc van Dijk. Hij releaseerde vorige week nieuwe muziek en staat de komende tijd op festivals als Digital en Audio Obscura. Maar nu hier bij 538 Dance Department. Luc van Dijk. ik ben Luc van Dijk en dit is mijn Dance Department Hot Mix. ik ben Armin van Buren en je luistert naar de exclusieve hotmix gemaakt door Luc van Dijk. Iedere hotmix en de hele show van Dance Department luister je elke week terug op 538.nl of via mijn eigen Mixcloud. En ik kan persoonlijk zeggen, als je dat luistert tijdens je hardloopsessie, verbreek je al je records. Nu verder met Luc van Dijk. dat je lekker gaat op je zaterdagavond. En mocht je je afvragen wie is verantwoordelijk voor deze heerlijke hotmix, dat is Luc van Dijk. Nu bij 538 Dance Department. you. dit is Luc van Dijk bij 538 Dance Department. reasons won't you talk to me? You're a precious darling is me. As you're coming closer, pressure disappears. Baby, take it over. Everything's so clear. Got no reasons, won't you talk? geluisterd naar Dance Department op 538. Het was weer een heerlijke mix het afgelopen uur. Hoorde je Luc van Dijk in onze hotmix. Elke zaterdagavond proberen we weer de allerbeste DJ's te regelen voor de hotmix. En het mooie is, je kan alle hotmixes en de hele show elke week terugluisteren via 538.nl of mijn eigen Mixcloud. Dat was hem voor deze week. Voordat ik het stokje overgeef aan Tiesto, moet er nog één ding van het hart. Dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Kees van der Zwan, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Ik ben de volgende week weer. Heel veel plezier met Tiesto.